Kees Groot met het NOS-journaal. In Soest heeft PvdA-lijsttrekker Osman Soena zijn functie neergelegd... in afwachting van een onderzoek naar stemfraude. Hij zou bij een moskee stempassen hebben gevraagd van moslims... die niet van plan zijn te gaan stemmen. Zo wilde hij extra stemmen voor de PvdA binnenhalen. Beelden van de rondselpraktijken waren gisteravond te zien op tv. De burgemeester van Soest heeft het OM ingeschakeld... om uit te zoeken of er sprake is van stemfraude in zijn gemeente. PVV Tweede Kamerlid Roland van Vliet heeft overwogen om naar de VVD over te stappen. Bronnen in Den Haag bevestigen dat hij in oktober vorig jaar VVD-fractieleider Zeilstra heeft gevraagd of hij zich bij die partij kon aansluiten. Van Vliet en Zeilstra erkennen dat ze met elkaar hebben gepraat, maar willen niet op de inhoud ingaan. Europa maakt het voor de Oekraïne gemakkelijker om te exporteren. Douanetarieven ter waarde van 600 miljoen euro worden eenzijdig afgeschaft. Daarmee wil de EU helpen de slechte financiële en economische situatie in Oekraïne te verbeteren. De handelsvoordelen kunnen over drie maanden van kracht zijn. Minister Ascher vindt het dramatisch dat de werkloosheid onder niet-westerse Nederlanders drie keer zo hoog is als onder autochtonen. Dat zei hij in reactie op cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens Ascher betekenen de cijfers dat mensen die hier opgroeien en de toekomst van Nederland vormgeven op achterstand staan. Opsporing Verzocht besteedt vanavond opnieuw aandacht aan de dood van oud-minister Borst. In de uitzending wordt nieuwe informatie over de zaak bekendgemaakt. Els Borst werd 10 februari dood in de garage van haar woning gevonden. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af. Het blijft helder met hooguit wat nevel en het koelt af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig met veel zon en vrij hoge temperaturen. Dit was het. En... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. Op eh, de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de afrit Gooimeer en Laren 5 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd bij Almere op eh, de A6 richting Lelystad. De weg is dicht tussen Almere Buiten en Almere Buiten-Oost. Omrijden kan via de eh, N305 richting Lelystad. dat is de omleidingsroute U10. Op eh, de A13 richting Den Haag eh, staat tussen Berkel en Roderijs in Delft 6 kilometer. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Papendrecht 9. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het knooppunt plein en Moordrecht 6 kilometer. En vanwege het ongeluk bij Almere op de A6 is de A27 van Utrecht naar Almere afgesloten tussen Almere Hout en het knooppunt Almere.